7 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid wil geen algeheel bezoekverbod... voor verpleeghuizen waar één of meer besmettingen met het coronavirus zijn vastgesteld. Zo'n verbod staat wel in een noodverordening... maar het ministerie zegt dat dat een misverstand is. De zorgaanbieder en locatie moeten per geval bekijken of bezoek mogelijk blijft. Daarmee vervalt ook een kort geding dat was aangespannen tegen de staat. De stichting die de rechtszaak had aangespannen is blij... maar blijft wel monitoren hoe de bezoekregeling door de zorginstellingen wordt ingevuld. De financiële schade voor de Nederlandse sportsector is tot 1 augustus waarschijnlijk zo'n half miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. Half maart werd de sportsector voor een groot deel stilgelegd vanwege de coronacrisis. Er waren geen wedstrijden, trainingen en evenementen meer. En zwembaden, sportscholen en kantines gingen dicht. De totale omzetderving is mogelijk zelfs anderhalf miljard euro... maar door overheidssteun en besparingen wordt een groot deel opgevangen. De Belastingdienst heeft duizenden dossiers van de afdeling toeslagen... per ongeluk jaren te vroeg vernietigd. Staatssecretaris Van Huffelen schrijft aan de Tweede Kamer dat het om 9000 dossiers gaat... van mensen die tussen 2009 en 2012 in beroep zijn gegaan tegen besluiten van de afdeling. Die stukken moeten 12 jaar worden bewaard, maar ze zijn al na 7 jaar vernietigd. Een termijn die wel voor andere belastingdossiers geldt. Het aantal coronaboetes dat door BOA's is uitgeschreven verschilt flink per gemeente. Dat blijkt uit een enquête van Nieuwsuur. Zo deelde BOA's in de gemeente Schiedam van half maart tot half juni ruim 600 boetes uit. In de even grote buurgemeente Vlaardingen werden 57 boetes uitgeschreven. Meer dan 80 gemeentes deelden helemaal geen boetes uit. Het weer vanavond lokaal nog een regenbui. Vannacht opklaringen en plaatselijk nevel of mist. De temperatuur daalt naar een graad of 12.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 Johnny didn't realize that he was doing wrong. Back night, he was to lose his crown. Marching down Main Street, he was going way down. Weapons are flashing in his eye. Johnny didn't realize that he was gonna die. the power gauge. I can feel the music of my age. It's paranoid, first degree. to get it to you if I I got heavy metal music in my blood, and I'd like to get it to you if I could. Oh, yeah mentally Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say, mother.